stond je dan alleen en je wist niet wat je wou. Warm van binnen, maar je stond te rillen van de kou. In de anonimiteit, je was hier niet bekend. Totdat een vreemde man beweerde dat hij je had herkend. Er wordt gelachen en gezongen, iedereen die heeft plezier. Roept de man achter de bar, doe mij nog maar veertien bier. Om hier vandaag bij te zijn, nee dat is beslist dus, dus geen straf. Een en al gezelligheid, het dak dat